Volgens hem heeft hij duizenden nare e-mailtjes gekregen. Dat gebeurde naar aanleiding van een stukje in de Telegraaf... waarin stond dat Van Veen de partij van Wilders had vergeleken met de NSB. Van Veen zei in Paul Witteman dat hij alleen had willen waarschuwen... dat de PVV de verkeerde kant recht op te gaan. Minister Klink riep Wilders op om zijn aanhang te vragen... geen dreigmails te sturen. De Nederlandse netbeheerder Tennet neemt in Duitsland het hoogspanningsnet van energieconcern E.ON over. Dat schrijven Duitse media. Volgens hen krijgt Tennet voor ruim een miljard euro 40% van het Duitse hoogspanningsnet in handen. Het gaat om ruim 10.000 kilometer, meer dan vier keer zoveel als Tennet nu heeft. De man die vorige week 13 mensen doodschoot op de militaire basis Fort Hood in Texas... moet voor een militaire rechtbank terechtstaan. De schutter is bij kennis. Wanneer die wordt verhoord is niet bekend. Justitie gaat ervan uit dat de man alleen handelde. Volgens Amerikaanse media had hij wel contact met een radicale imam in Jemen. De FBI en het leger zouden dat ook hebben geweten, maar zagen er geen bedreiging in. Drie organisaties roepen het Nederlandse kabinet op om het gesprek aan te gaan met Hamas. Ze zeggen dat het conflict tussen Israël en de Palestijnen alleen kan worden opgelost als met alle partijen wordt gesproken. De oproep staat vandaag in een paginagrote advertentie in NRC Handelsblad en is een initiatief van een ander Joods geluid, het Nederlands Instituut Palestina-Israël en Gate 48, het platform voor kritische Israëli's in Nederland. Voetballer Ricky van den Berg is voorlopig niet welkom op de trainingen van zijn club ADO Den Haag. Trainer van Attenveld wil hem niet zien. Een gesprek met de speler liep gisteren uit de hand. Van den Berg kreeg zondag tegen PSV zijn derde rode kaart van het seizoen, drie minuten nadat hij was ingevallen. Het weer. Overwegend bewolkt met vooral in het noorden regen.